Negatieve uitschieters zijn bijvoorbeeld Den Haag, Hilversum en Venlo. Donald Trump heeft opnieuw een grote slag geslagen in de race naar het Witte Huis. De republikeinse presidentskandidaat won de voorverkiezingen in een paar staten. En de belangrijkste was Florida. Een van de rivalen van Trump, Marco Rubio, heeft vannacht bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt als kandidaat. In het democratische kamp blijft Hillary Clinton de grootste kanshebber. Zij won in zeker drie staten van haar enige rivaal Bernie Sanders. Van twee andere staten is de uitslag nog niet bekend. Het is onduidelijk of de grote antiterreuractie in de Brusselse deelgemeente Vorst is afgelopen en of er verdachten zijn opgepakt. Het federaal pakket geeft vanochtend om half elf een persconferentie. De actie begon gistermiddag en had te maken met het onderzoek naar de aanslagen in Parijs in november. Ambtenaren die achter de balie werken in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West mogen geen korte rokjes of jurkjes meer dragen. In een e-mail schrijft de teamleider dat ze niet korter mogen zijn dan net boven de knie. Ook knielaarzen zijn taboe. De D66-fractie in Nieuw-West gaat vragen stellen over de kwestie. Het is PSV niet gelukt om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De ploeg uit Eindhoven verloor gisteravond na strafschoppen van Atletico Madrid. Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond het nog steeds 0-0 en dus moesten penalties de beslissing brengen. Bij de achtste penalty ging het mis voor PSV. Het weer, de dag kan lokaal grijs beginnen, maar al snel zal de zon doorbreken.